Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Rusland ervoor zorgt dat Navalny nooit meer vrijkomt uit een strafkamp. De oppositieleider die veel kritiek heeft op president Poetin... is vandaag voor de vijfde keer veroordeeld, zegt correspondent Iris de Graaf. Dit keer kreeg hij 19 jaar cel. Vandaag speelde zijn extremismezaak. Dat betekent dat hij werd aangeklaagd voor het oprichten van een extremistische organisatie... zoals zijn organisatie is bestempeld. Hij stond terecht voor het oprichten opruien van minderjarigen. En ook nog voor eh, het steunen van nazisme, omdat hij zich heeft uitgesproken over de oorlog in Oekraïne. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat het een schijnproces was en dat Poetin hem gewoon uit de weg wil hebben. Navalny zit dus al een straf uit en er lopen nog meer zaken tegen hem. Verschillende bedrijven zien het wel zitten om Van Moof over te nemen. De, dat Amsterdamse fietsmerk ging vorige maand failliet, waardoor klanten in de problemen zitten. Volgende week wordt één bedrijf gekozen om mee door te praten over een doorstart. En de curator, dat is iemand die een faillissement in goede banen moet leiden, belooft dat klanten met problemen niet vergeten worden. Mensen zitten nu bijvoorbeeld nog met kapotte fietsen die niet meer gerepareerd kunnen worden... of hebben er nooit één gekregen, terwijl ze er wel voor hebben betaald. Vanavond gaat de Haringvlietbrug weer helemaal open. De brug die Brabant, Zeeland en Rotterdam met elkaar verbindt... was twee maanden dicht vanwege werkzaamheden. Maar vanavond hoef je niet meer om te rijden, zegt Rijkswaterstaat. nu wordt alles eh, schoongemaakt, eh, geveegd en alle laatste eh, handelingen getroffen... zodat vanavond om 11 uur de brug open kan. Voor fietsers en voetgangers was er tijdelijk een pontje langs de brug. Sommigen vinden het jammer dat die nu weer weggaat. Het pontje gaan we wel missen. Ja, het is toch wel leuk. Beetje vakantie aan de ene kant hartstikke grappig dat het, eh, dat er was. Eh, met mooi weer. Ja, heel relaxed. Eh, met dit weer ook. Maar ja, aan de andere kant, ik ga toch liever over die brug heen, want dat scheelt me drie kwartier. Morgen gaat trouwens de Heijenoordtunnel, niet veel verderop, ook dicht voor groot onderhoud.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 no.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 up and throw a tantrum.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 妻子。 through. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. amor dansen met tonijn. Zou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 why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 Twee mannen zijn veroordeeld tot 30 jaar cel en levenslang voor een vergismoord in Amsterdam. In 2018 schoten ze in een buurthuis een jongen van 17 dood, maar later bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar. Navalny was onder meer aangeklaagd vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Het weer is droog en er zijn opklaringen bij ongeveer 20 graden. block. Yeah, it's the new jazz.